Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS In de tel ingestort na een zware aardbeving. Het is nog onbekend of daarbij slachtoffers zijn gevallen. De aardbeving had een kracht van 6,4 en vond relatief dicht bij het aardoppervlak plaats op zo'n 1 kilometer diepte. Het epicentrum ligt 21 kilometer ten noordoosten van Hualien. Op foto's op sociale media is te zien dat de schade in de stad groot is. Op de aandelenbeurzen waren vandaag opnieuw stevige koersverliezen te zien. De AEX verloor 3% en sloot op 526 punten. Het verlies van de Amsterdamse beurs is in drie handelsdagen opgelopen naar 6%. De verliezen op de andere Europese beurzen waren 2 à 2,5%. De dalingen worden gezien als een correctie op de almaar stijgende aandelenkoersen van de afgelopen jaren. De Dow Jones verloor gisteren meer dan 4,5 procent. De beurs op Wall Street is vandaag weer geopend met verliezen, maar herstelde daarna weer naar de slotstand van gisteren. Minister van Financiën Hoekstra wil vandaag nog een gesprek met ABN AMRO. Hij wil een toelichting op het verrassende vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk, zei hij bij RTL Z. Zoutendijk was de belangrijkste toezichthouder van de bank. Ze moet weg vanwege haar manier van leiding geven. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen ABN AMRO in bezit... en is daarom nog nauw bij het wel en weer van de bank betrokken. Hoekstra zegt dat hij gisteren is geïnformeerd over het vertrek van Zoutendijk. De politie heeft in Tilburg de landelijke penningmeester van motorclub Dara gearresteerd. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In zijn huis heeft de politie de administratie in beslag genomen. Tegelijkertijd is in Tilburg ook de penningmeester van de afdeling Eindhoven van de motorclub aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Afgelopen weekend werd in Oostenrijk een van de oprichters van Satudara aangehouden.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 tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 9 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 5 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.